Mark Visser met het NOS-journaal. Ouders van de kinderen in de Amsterdamse zedenzaak krijgen spreekrecht bij de inhoudelijke behandeling van de zaak. De rechtbank in Amsterdam loopt daarmee vooruit op een wetswijziging, maar vindt dat gerechtvaardigd gezien de impact en het buitengewone karakter van de zaak. De rechtbank besloot verder dat de inhoudelijke behandeling van de zaak gedeeltelijk achter gesloten deuren zal plaatsvinden. De ouders waren bang dat anders bij een breder publiek bekend zal worden wat er precies met hun kind is gebeurd. Minister Schippers vindt dat de inspectie voor de gezondheidszorg sneller en beter moet werken. Volgens haar heeft de inspectie terecht excuses aangeboden voor de manier waarop de kwestie Jelmer is aangepakt. De baby Jelmer raakte bij een operatie in het Universitair Medisch Centrum Groningen zwaar gehandicapt. De inspectie kwam daarna met een kritisch rapport, maar later schreef een inspecteur in een nieuw rapport dat er geen fouten waren gemaakt. De nationale ombudsman leverde zowel op het ziekenhuis als de inspectie zware kritiek. De wietpas wordt in het zuiden van Nederland ingevoerd op 1 mei. Minister Opstelten streefde naar 1 januari, maar veel gemeenten in het zuiden vroegen hem dat uit te stellen. Voor Noord-Brabant, Limburg en Zeeland wordt het nu 1 mei. En vanaf 2013 wordt de pas ingevoerd in de rest van Nederland. De voetbalclubs in de eredivisie hebben vorig seizoen een verlies van bijna 59 miljoen euro geleden. dat is 13 miljoen minder dan het seizoen ervoor. De clubs hebben vooral op de salariskosten bezuinigd. Dat de eredivisieclubs nog steeds verlies maken komt voor een deel door de verslechterde transfermarkt. Spelers gaan minder snel naar een andere club omdat de salarissen in nieuwe contracten vaak een stuk lager liggen weer, vooral in het noordwesten buien. Vannacht vanuit het zuiden neerslag, mogelijk met natte sneeuw. Het wordt morgen een graad of 6. Maar tijdens winterse buien zakt de temperatuur tot bij het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits. Er staat ruim 250 kilometer file. Files van 6 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Bussum en Bunschoten 13 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Woude 7. A6 Muiden richting Emmeloord. Tussen Almere en Lelystad 6. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Voor afrit Haarlem-Zuid is de linkerrijstrook dicht. Op de ring van Amsterdam is ook een ongeluk gebeurd. Bij Duivendrecht is de afrit dicht. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, is het druk richting Amersfoort. Tussen afrit IJmuiden en Diemen staat een file van 12 kilometer. De A12 Den Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk 7. De A12 bij Utrecht richting Arnhem voor Driebergen 8 kilometer file. A13 Den richting Rotterdam voor knooppunt het Kleinpolderplein 9. De A16 Breda Rotterdam. Bij knooppunt het plein is de rechte dicht. Dat komt door een ongeluk op de parallelbaan. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat tussen Schiedam en knooppunt het plein 7 kilometer. A27 Gorkum richting Almere voor Beeldhoven 12 op de 28 van Amersfoort naar Utrecht voor knooppunt Rijnsweert 12 kilometer na een ongeluk.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 Hier hoor je de 40 beste hits van Europa op een rij. Maar ah, dat is jou. Dat is jou. En op zondag 2 januari hoor je de 100. Heel 2010 in één dag op je radio. In Eurohits 2010. 2010. Acht uur lang de 100 beste hits van het afgelopen jaar. En de hoogtepunten van alle gebeurtenissen. Eurohits 2010. Zondag 2 januari van 10 tot 6 uur. Alleen op ZFM. Yo, mic check, mic check. Yeah, here you go.